Uur. Morat Rouakili met het NOS-journaal. Behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg hebben kritiek op het verplicht aanleveren van patiënteninformatie bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat schrijft Trouw. Sinds 1 juli moeten psychiaters en psychologen de toezichthouder informeren over het psychisch welzijn van hun patiënten. Behandelaars hebben daar moeite mee, omdat de privacy van patiënten in het geding is. Wie geen gegevens aanlevert, kan na een waarschuwing een dwangsom opgelegd krijgen. Alleen patiënten die zelf schriftelijk bezwaar maken, vallen buiten de regeling. Het Russisch leger focust zich niet langer alleen op de strijd in de Donbassregio... maar ook op de zuidelijke regio's Gerson en Zaporizhia. Dat zei de Russische buitenlandminister. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn naar schatting 15.000 Russische militairen omgekomen. Nog eens 45.000 militairen zijn gewond geraakt. Dat zegt CIA-directeur William Burns. Hij wees erop dat ook Oekraïne veel militairen heeft verloren. Door het personeelstekort beginnen steeds meer mensen met nieuw werk. Vooral jongeren profiteerden van de grote vraag naar arbeidskrachten. 792.000 werkenden, jonger dan 25, waren in het eerste kwartaal van dit jaar nog geen jaar aan de slag bij de huidige werkgever. Ook in andere landen in de Europese Unie steeg het aantal starters. Maar alleen in Finland was het aandeel nieuwkomers op de werkvloer nog groter dan in Nederland. Sifan Hassan heeft zich vannacht geplaatst voor de finale van de 5000 meter bij de WK Atletiek in Eugene. De Nederlandse finishte als derde in haar race in de series en dat was voldoende om door te gaan. En met een tijd van 52-85 heeft Femke Bol zich geplaatst voor de finale van de 400 meter hoorde. De 22-jarige winnares van Olympisch brons tijdens Tokio 2020 ging als tweede naar de eindstrijd. En dan het weer. Het is vandaag buiig en bewolkt. Vooral in het noorden valt de meeste neerslag. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidoosten. Morgen is het droog. Het wordt dan 19 tot 24 graden.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 Femke Bol heeft zich tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene geplaatst voor de finale van de 400 meter hoorde. Sivan Hassan plaatste zich tijdens de series van de 5000 meter eveneens voor de finale. De Amerikaanse president Biden gaat zijn presidentiële bevoegdheden gebruiken om de klimaatcrisis aan te pakken.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 every day. Yeah, yeah. freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out this song.